start. Mark Visser met het NOS-journaal. De politie in Groningen die Romaan van het Zand opnieuw aangehouden. De man van 24 uit Harkstede wordt verdacht van betrokkenheid bij een schuurbrand in Ten Post vorige maand. In 2008 werd de man veroordeeld tot twee jaar cel, van acht maanden voorwaardelijk, voor drie branden in het dorp Het Zand. Het OM verdacht hem van acht brandstichtingen, maar dat kon niet worden bewezen. De brandstichtingen veroorzaakten veel onrust in het Groningse dorp. De benoeming van Louis van Gaal en interim-directeur Sturkenboom bij Ajax is opgeschort. De rechter in Haarlem heeft bepaald dat eerste aandeelhouders zich over de benoeming moeten uitspreken. Johan Cruijff en tien jeugdtrainers van Ajax hadden het kort geding aangespannen omdat ze het niet eens zijn met de benoemingen. Volgens de rechter is de aandeelhoudersvergadering leidend. Ouders die hun kinderen thuis onderwijs willen geven, moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen. Dit is een van de aanvullende maatregelen die minister Van Bijsterveld stelt aan het geven van thuisonderwijs. De minister komt hiermee nadat een grote groep ouders in Amsterdam had aangekondigd ontheffing voor het reguliere onderwijs te zullen vragen. Dat gebeurde na sluiting van een islamitische school. De langzaamaanactie van vrachtwagenchauffeurs heeft geen files veroorzaakt. Tussen 11 en 12 reden truckers door het hele land niet harder dan 60. Belangenorganisatie van kleine transportbedrijven, de Verren, had de actie georganiseerd. Door de inzet van goedkope Oost-Europese chauffeurs zouden Nederlandse truckers steeds moeilijker aan werk komen. Hoeveel vrachtwagenchauffeurs aan de actie hebben meegedaan is niet duidelijk. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden, vooral aan de kust een enkele bui. Temperatuur een graad of 8. Morgen eerst nog onstuimig, maar in de middag droger en minder wind. Het wordt opnieuw een graad of 8 en ook de rest van de week wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Een ongeluk op de A10 West naar Zaanstad. Bij Slotermeer staat 4 kilometer.